you're saying. You can get it wrong and still think that it's alright. Think of what I'm saying. We can work it out and get it straight or say goodnight. out with me, baby. en ik hoor je denken, hè? Hè? Hè? Ja, dit was eh, nou, inderdaad van het origineel van de eh, The Beatles uit 1965. Eh, December 1965 kwam destijds binnen op 1. Maar deze soulversie uit 1970, vijf jaar later dus van Stevie Wonder, We Can Work It Out, is ook erg fijn zeker. Um, goedenavond, welkom bij een, een, een nieuwe, ja... Break! Oh, zo de Week. Een nieuwe Breek de Week. Goedenavond, welkom. Het is eh, woensdag, woensdagavond, weer aan de goede kant van de week. 6 november 2019, 5 over 9. Ja, en eh, vandaag bestaat de, eh, de radio 100 jaar. En dat, dat gaan we in ieder geval vieren met een nieuwe Breek de Week op de lokale omroep Twee uur lang de Westen, soul, funk en classic disco. Met vanavond naar nou, veel jaren 60, 70 eh, muziek. Ook eh, natuurlijk af en toe eh, wat nieuws, hè, wat, wat voorvillers, obscure clubtracks. Hoor je hier allemaal tot 11 uur vanavond. Breek de week op de lokale om, omroep Goorl. En wil je zelf iets horen, kan, kan ook. Heel makkelijk, ga even naar, ja, bel gewoon 013 504 1344. Of via Facebook, via de Facebook, dat is facebook.com slash breekdeweeklog. Gaan we door met een Quincy Jones productie. The Brothers Johnson, Strawberry Letter 23. Hello. heard a kiss from you. música. Brothers Johnson en eh, Strawberry Letter 23. Later werd het ook voor Call Me Bad. I wanna sex you up. Begin jaren 90. die samplede dat. En uh, de Brothers Johnson, ja, die hebben naast eh, deze hit, origineel trouwens van Shaggy Otis, hadden ze nog, nog wel een aantal leuke liedjes. Stomp, die kennen we natuurlijk allemaal. Maar ook Light Up The Night of ehm, I'll Be Good To You zou ik binnenkort weer eens draaien. Maar dit is dus ook fijn. Strawberry Letter 23 van de Brothers Johnson. Ja, ik zei het al eh, vanavond. Veel jaren 60, 70 materiaal. Alhoewel, komt ook wat, uh, eh, aardig wat uh, nieuw materiaal aan bod. Maar deze bijvoorbeeld. Al lang niet gehoord en lang niet op de radio geweest. Impressions and It's Alright. Say it's alright. It's alright. Say it's alright. It's alright. Say it's alright. Have a good time. Cause it's alright, whoa, it's alright. We're gonna move it slow. When the lights are low, when you're moving slow, it sounds like more, but it's alright, whoa, it's alright. Now listen to the beat and kinda pat your feet. it's alright. Whoa, it's alright. When you wake up early in the morning, feeling sad like so many of us do. Hum a little soul, make life your goal, and surely something's gotta come to you. And say it's alright. Mm-hmm. Say it's alright it's alright. Have a good time, cause it's alright. Whoa, it's alright. Everybody clap your hands. Now give yourselves a chance. You've got soul, and everybody knows that it's alright. Whoa, it's alright. Someday I'll find me a Say it's Say it's Leuk. Cause it's The Impressions, eigenlijk één grote wereldhit. Dat was eh, People Get Ready. En voor de rest, ja, hoor je eigenlijk niet heel veel van ze. Weer arena die draai ik wel eens. En eh, ja, deze die is ook leuk. It's Alright, The Impressions, bandje met eh, Curtis Mayfield erin. Dan eh, even iets nieuws. Ehm, ik loop er al een tijdje mee met, onder mijn arm. Maar ehm, ja, dit is, vind ik een fantastisch nieuw liedje. Het is van een Britse soulzangeres. Is al sinds 2012 bezig met haar begeleidingsband The Affirmations. En dan heb ik het over de Britse soulzangeres Hannah Williams. Vorige maand bracht zij een, een nieuwe plaat uit, een nieuw album. En op die plaat daar staat deze nieuwe single. En eh, ja, die vind ik fantastisch. Hannah Williams samen met de eh, Affirmations. Dat is haar begeleidingsband. En de nieuwe single 50 Foot Woman. het heeft wel eh, wat weg van eh, Mel and Vintage Future. Dat is weer, weer een Nederlandse band dan. Dit is eh, Britse zangeres Hannah Williams samen met haar begeleidingsband en haar nieuwe single 50 Foot Woman. Heeft al een aantal Nederlandse festivals aangedaan. North Sea Jazz, Down the Rabbit Hole, Into the Great Wide Open. Komt nu terug voor een clubshow met haar nieuwe album. 25 november, staat zij in Paradiso Amsterdam. Dit zijn Sam en Dave. Sam en Dave. Ah, fijne liedje hebben die gemaakt zeg. man natuurlijk, uh, Hold On, We're Coming. Maar ook eh, bijvoorbeeld eh, Can't You Find Another Way of Doing It of I Thank You. Dit is iets minder bekend, ehm, Wrap It Up. Maar wel een fantastische van Sam en Dave, laten we eerlijk zijn. Goed, even back to the 90s. Het is tijd voor een, voor een, ja, een, een, hip-hop classic. Arrested Development en Tennessee. Lord, Does it have to be so damn tough? I don't know where I can go to let these ghosts out of my skull. My grandma passed, my brother's gone. I never at once felt so alone. I know you're supposed to be my steering wheel, not just my spare tire. But Lord, I ask you to be my guiding force and truth. For some strange reason, it had to be. He guided me to Tennessee. each other every night and day. Although you're superior over me, we talk to each other in a friendship way. Then out of nowhere, you tell me to break. Out of the country and into more countries, past Iceberg, into rivers, where the ghost of childhood haunts me. Walk the roads my forefathers walked climb the trees my forefathers hung from. Ask those trees for all their wisdom. They tell me my ears are so young. Go back to whence you came. My family tree, my family name. For some strange reason, it had to be. He guided me to Tennessee. Take me to another. down to Holly Springs. Razadon and Baba, they went down to Peachtree. Headliner, I challenge you to a game of horseshoes. A game of horseshoes. Now I see the importance of history. Why my people be in the mess that they be. Many journeys to freedom made in vain by brothers on the corner playing ghetto games. I ask you, Lord, why you enlighten me without the enlightenment of all my folks. Instead, cause I set myself on a quest for truth, and he was there to quench my thirst. But I am still thirsty allow me to drink some more. He said, What I am searching for are the answers to all which are in front of me. The ultimate truth started to get blurry. For some strange reason, it had to be. It was all a dream about Tennessee. Take me to Tennessee. Arrested Development, zij maakte een van eh, de betere hiphopplaten, nou, ik durf te zeggen ooit. Three Years, Five Months and Two Days in the Life Of uit 1992. Mama's Always On Stage stond daar ook op. Eh, People Every Day, Mr. Wendell, maar ook deze, Tennessee. Goed dan is het totaal anders. Even weer iets eh, nieuws aan je voorschotelen. Marcus King Band, heb je eh, wellicht wel eens eh, ooit van gehoord. Hij maakte een van de betere platen van 2018, Carolina Confessions. Misschien dat je daar ook wel de single Homesick van kent. Geweldige Amerikaanse band is dat, ehm, begeleid door Marcus King zelf. Komen uit, uit Greenville, uit South Carolina. En ehm, ja, spelen een beetje een mengeling van blues, rock, soul, jazz. soms ook wat langere stukken, dus dat is, ja, ik vind dat, wel, ik vind dat leuk, ik vind dat fijn. Eh, maar die Marcus King van die band, die komt nou met een eh, eigen solo plaat. Dat gaat eh, op 17 januari gaat dat uitkomen. Dan, komt, dan gaat dat verschijnen. Zijn eerste soloplaat, El Dorado. Er zijn twee liedjes nou van verschenen. En ik heb ze beide ook al in de Friknacht, vrijdag op zaterdagnacht tussen 12 en 2 op deze zender aan je laten horen. Dat zijn The Well, dat is meer rockachtig. Misschien dat ik die... Nou, niet vrijdag draai, want vrijdag ben ik er niet. Eh, dan eh, valt Jimmy in. Maar misschien de vrijdag daarop dat ik die dan een keer draai. Nu is er ook een tweede single. Die is wat meer inderdaad soul, soulvolg. Uh, Marcus King solo met Wildflowers and Wine. Prachtig nieuwe single is dit. Wildflowers wine. The old scratchy record plays in the background. of our lives. We're still here dancing after all this time. Wildflowers and wine. I walk through fields of evergreen. golden sun like I've never seen. I picked them one at a time. King, Wildflowers and Wine. Ook die andere single, al. Eh, The Well, die is ook echt fantastisch. Eh. dus dat belooft al veel goeds voor eh, zijn allereerste soloplaat. Die gaat verschijnen op 17 januari 2020. Oh, New Decennium komt eraan. Eldorado, zo gaat die, die soloplaat heten. Dit was Wildflowers and Wine. Goed, woensdagavond, breek de week, de beste soul en funk. Iedere woensdagavond, ook classic disco en daar gaan we voorlopig nog even mee door. Met nu Wilson Pickett, Engine Number 9. en het laatste nieuws op lokaleomopgoorlen.nl. Lokaleomopgoorlen.nl. Yeah, I know what you're talking about. Uh, there was a time when man did live in caves, as we all know. These people were known as cavemen, Neanderthal men, or troglodytes. What we're gonna do right here is go back, way back, back into time. When the only people that existed were troglodytes cavemen, cave women, Neanderthal, troglodytes. Let's take the average caveman at home listening to his stereo. Sometimes he'd get up try to do his thing, he'd begin to move something like this. Dance. Dance. When he got tired of dancing alone, he'd look in the mirror, he'd say, Gotta find a woman, gotta find a woman, gotta find a woman, gotta find a woman to the lake where all the girls would be swimming or washing clothes or something. You'd look around and just reach in and grab one. Come here. Come here. He'd grab her by the hair. You can't do that today, fellas, because it might come off. You'd have a piece of hair in your hand, she'd be swimming away from you. <laughs> This one woman just laid there, wet and frightened. He said, Move. Move. She got up. She was a big woman. said, Shaka to me, Shaka Ah, leuk. De Jimmy Bunch. King Kong die hoor je af en toe nog wel, maar deze die echt nooit meer. Uh, Troglodyte, ook wel eh, de Caveman eh, genoemd. Jimmy Bunch daarvoor Wilson Pickett we vooral van eh, Land of Thousand Dances en eh, In the Midnight Hour ook fantastisch. Mustang Sally, dit was eh, Engine Number 9. Goed, even weer eens nieuws laten, of nieuws voorschotelen. Dit is een orkest uit België, een, ja, een hip-hop groep is het eigenlijk. Ehm, hadden een ontzettend fijne stil, Big Dreams heet die. Ehm, een paar jaar, of ja, volgens mij een jaar terug, toen kwam ook Illusive, ook een heel fijn liedje. Ehm, nou, komende vrijdag komen ze met hun debuutalbum Are We Still Dreaming? En daar wordt natuurlijk een nieuwe single eh, Winston Surfshirt doet mee. Dat is een hip-hop funkband uit Australië. En onze eigen Benny Sings uit Nederland. Die doet ook mee op eh, deze nieuwe single van Wave.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 Hij begon zijn muzikale loopbaan al op zijn zevende levensjaar. Toen speelde hij drums in allerlei schoolbandjes. Op zijn zestiende had hij zijn eerste drumstijl ik heb laatst de Grooving You eh, gedraaid. Ik dacht ik doe even een andere van, eh, van die plaat. En toen kwam ik uit bij deze. Ah. Say it again is dit. Nou, dat doe ik dan. Say it again. heerlijk, die toeters in eh, deze plaat. Harvey Mason. Veel eh, artiesten die hem eh, als gastmuzikus in hebben geschakeld destijds als drummer. Nancy Wilson bijvoorbeeld, maar ook Mary J. Blige, Notorious B.I.G., Barbra Streisand, Herbie Hancock, eh, Frank Sinatra, Gary White. Allemaal wilden ze hem eh, achter, de ponnen, eh, of, achter de pot en, de pannen. Harvey Mason kennen we dus ja, eigenlijk alleen van Grooving You verder. Van zijn solo werk. Dit was een totaal andere van de beste man. Say it again. Oh, oh, oh, oh. Van uh, Say It Again naar Say yeah, yeah, yeah, yeah. Een van de meest onderschatten van Marvin Gaye als je het aan mij vraagt wat is die goed? Stubborn kind of fellow. Je mag zelf kiezen. And En uh, Stubborn Kind of Fellow. Ja, nu ik uh, toch even bij uh, Marvin Gaye ben. wil ik het even met je hebben over Michael Kiwanuka. Afgelopen vrijdag kwam zijn derde plaat uiteindelijk, want ik, we hebben er even een tijdje naar uit eh, zitten kijken. Michael Kiwanuka. En ehm, waarom even de link leggen met Marvin Gaye? Ehm, die nieuwe plaat wordt nou al vergeleken met eh, What's Going On van eh, Marvin Gaye. Maar ehm, nou, voordat we zulke uitspraken gaan doen, even gewoon dat album zelf. Dat is waanzinnig. Michael Kiwanuka, ik deel die, die mening met ja, diverse collega-disc Jockeys heeft eh, het beste liedje gemaakt van eh, de afgelopen tien jaar. Cold Little Heart eh, is dat. Wat een meesterwerk is dat. Term wordt vaak misbruikt, maar in dit geval helemaal terecht. En dat geldt ook voor die nieuwe plaat, waar nou, al heel wat singles en promotiedingetjes vanaf kwamen, die ik ook allemaal heb gedraaid. You Ain't The Problem bijvoorbeeld, maar ook Hero. Ehm, wat wil ik nog meer? Ehm, even kijken, Solid Ground, Piano Joint, This Kind Of Love. Afgelopen vrijdag heb ik in de Freaknacht Rolling laten horen. Maar er zijn nog veel meer eh, favorieten. Want wat een plaat is dat geworden. Uh, eh, Afbing Days is er bijvoorbeeld zo eentje. Maar ook, eh, even kijken, Final Days of Light. Ook een favoriet. En dit staat ook op dat album. En wat een plaat is dat geworden. Ik denk dat dit toch wel het album van eh, het jaar 2019 eh, is. Als je het aan mij eh, persoonlijk zou vragen. Ik denk niet meer dat dit ingehaald gaat worden. Maar ik wil even gewoon een albumtrack van dit, dit album draaien. Hard to Say Goodbye, zo heet het volgende nummer. En het is net zoals Cold Little Heart echt weer een symfonie geworden. when I contemplate. You are my everything, I'm standing with you. You are my all. I Michael Kiwanuka, wat een, eh, wat een plaat is het geworden toch. Eh, zijn nieuwe album, afgelopen vrijdag eh, kwam het uit. Dit staat er ook op, Hard to Say Goodbye. En als je nou denkt van, hé hey, wie, Michael Kiwanuka, die ken ik helemaal niet. Nee, moeilijk, moeilijk. Ehm, ik zou zeggen, mocht je toevallig binnenkort ergens in de platenzaak terechtkomen en je ziet een hoes en daar staat nou toch wel redelijk duidelijk op Kiwanuka, kun je hem gewoon kopen. En satisfaction guaranteed. Wauw, wat een, wat een plaat. Ik ga er de komende weken nog eh, veel meer van draaien. Goed, we zetten de tijdmachine even op 1969. We gaan 50 jaar terug de tijd in met 100 Proof Ace in Soul. 50 jaar oud, maar nog altijd eh, fris en fruitig. 100 proof, ace in soul. En eh, somebody's been sleeping in my bed. hele mond vol. Eerlijk gezegd, eh, het enige, liedje wat ik ken van dit orkest. Binnenkort maar eens een, een andere draaien. Fijn liedje is dat. We vieren 100 jaar radio. Dat is exact vandaag, 100 jaar geleden, dat de allereerste Nederlandse radio-uitzending werd gemaakt. Toen de lucht nog schoon was, weet je wel, en seks nog smerig. Uit die tijd toen de koude, school, eh, de koude schoolpot nog, eh, nog, nog warm was, weet je wel. Rose Royce nu. You abandoned me. Love don't live here anymore. Just a vacancy. Love don't live here anymore. could conceive that you wouldn't do for me. Trouble seems so far away, you change that right away. Na de goed ontvangen en beoordeelde eerste cd van de Filmharmonie Zuid-Nederland... presenteert het orkest haar tweede cd, de reeks van drie. Op deze tweede cd, waarvan het orkest wederom onder leiding staat van chefdirigent Dimitri Lis... is ook Olga Viktorova te horen en de tiende symfonie van Dimitri Djokakovic. De cd is te verkrijgen bij de bekende vriendenbalie van het orkest... De tiende symfonie wordt live zeer enthousiast ontvangen. Het feit dat dit werk geflankeerd wordt door Olga Viktorova is natuurlijk helemaal mooi. Dit zegt de chef-dirigent van het orkest. En op dinsdag 19 november is de film Risk te zien in de Nieuwe Vorst in Tilburg.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 Drive a young man insane, evil that's your name. woman child. Wat een orkest. staan ze eigenlijk nog steeds? Uh... Blood, Ja, drie goede vrienden van mij. Toonaangevende crossover band destijds al. Eh, combineren ja, jazzmuziek, psychedelische rock, spinning wheel. Dat is eh, toch wel een bekendste denk ik. Dit is ook heel erg fijn. Nou al doet er, zou ik zeggen. Lutricia McEvil. Wauw, wauw, wauw. Goedenavond, welkom bij je eh, tweede uur van Breek de... Ja, tweede uur van... Breek oh, de week. Breek de week, ja. Twee uur, eh, twee uur lang. Of tenminste, ja, nou nog eentje dan. Eh, de beste soul, funk en classic disco. Veel 70s, 80s fillers, voorfillers en nou, wat obscuurdere clubtracks tussen haakjes. wil je ook iets horen? Heel makkelijk, hè. Doe niet zo moeilijk. 013 Of via de Facebook, facebook.com slash Breek de Week is dat. En... Het is eigenlijk ook een beetje de party edition. Want ja, vandaag 100 jaar radio. Dus ik dacht, een soulfunk discoplaat, iets met radio. En toen kwam ik uiteindelijk uit bij deze fijne discoplaat uit 1980 van eh, nou, The Queen of Disco, Donna Summer. En dan denk je disco, ja zo begint hij niet, maar zo bouwt hij wel op. On the radio. thoughts to falling out of a hole in your brown overcoat. They never said your name, but I knew just who they meant. Donna Summer on the radio. Donna Summer in de herfst. Ja, dat kan gewoon hier. Nou, als we toch het summer, uh, het mond, mond hebben genomen. Even terug naar de Summer of Love. The Temptations and No I'm Losing You. your your has cold. And if someone else controls your very soul I fool myself long as I can, can feel the presence of another man. altijd eh, verleidelijk om te draaien. The Temptations en eh, I Know I'm Losing You. Ehm, ja, vorige, vorige uur iets gedraaid van dat nieuwe album van eh, Michael Kiwanuka. Wat een waanzinnige album is dat. Ik durf wel te zeggen het album van het jaar. Ehm, maar laten we deze man niet ondersneeuwen. Want hij die heeft een geweldige debuutplaat uitgebracht. Neil Francis, al een tijdje geleden. Changes, zo heet dat album. En er staan, staan acht nummers op. En er staat eh, ja, geen één van die acht liedjes is eigenlijk fout. En dit is toch wel het, eh, het prijsnummer. Blijf ik voorlopig even draaien, want wauw, wauw, wauw, wat is die fijn. Neil Francis, nieuwe zin al, This Time. Let me get it this time. Neil Francis en eh, This Time. Een beetje die, eh, die sound van, ja, van eh, New Orleans en Chicago Blues ja, uit begin jaren 70. ook een beetje rock zelfs. Daar hou ik wat van. This Time is zijn nieuwe single. Goed. Zometeen ga ik even iets van, van Prince draaien. Heb ik zin in. maar dit, ja, dat produceerde hij natuurlijk ook. Hè? Want ja, Prince nog nogal een hoop mensen uit die stal van hem. Deze dames ook, Vanity Six en Nasty Girl. Six Girl, of uh, <laughs> Vanity Six, Nasty Girl, sorry. Ja, niet te verwarren met Apollo Six. En dan ben ik zelf ook weer helemaal in de waag. Die, eh, die, hadden de hit Sex Shooter. En dat was ook weer uit de, uit de stal van Prince. en eh, nou ja, als ik het over Prince heb, dan moet ik natuurlijk ook iets van uh, Prince zelf draaien. iets van het album Sign to the Times uit 1987. Ah, hoop hits die, uh, die daarvan afkomen natuurlijk. Je had eh, Sign to the Time zelf, hè, de titeltrack, maar ook If I Was Your Girlfriend. You Got the Look, I Could Never Take the Place of Your Man. Je had ook nog The Cross. Maar ik dacht van, ik maak gewoon even een albumtrack. Hot Thing. En zou dat dan weer gaan over een van die dames van Vanity Six? Hot Thing, 21, Hot Thing, looking for big fun. Hot Thing. What's your fantasy? Hot thing. Do you wanna play with me? wat een plaat is dat nog steeds. Sign to the Times van uh, Prince. Dit staat er ook op. Hot Thing. Misschien gaat het dus eh, wel over een eh, van die dames van Vanity Six. Want daar werkte die een, een, paar jaar eerder mee. Ehm, maar ehm, het zou in ieder geval niet over de volgende zanneres gaan. Ehm, Lizzo. En, want ja, hè, die, Lizzo die was nog niet eens op aarde. Maar als je die ziet, oh, dan denk je ook wel zo. Dus een Hot Thing. <laughs> Nee, zeg, nee, nee, nee. nee. Good as Hell, zo heet die nieuwe zin van Haag. Check my Baby, how you feeling? Head toss, check my nails. Baby, how you feeling? Woo, child, tired of the bullshit. Gone, dust your shoulders off. Keep it moving, yes, Lord. Trying to get some new shit in there. Swimwear, going to the pool shit. Come now, come dry your eyes. You know you a star, you can touch the sky. I know that it's hard, but you have to try. If you need advice, let me simplify. Lizzo en Good As Hell. nog van twee jaar terug is nou opnieuw uitgebracht. Nog een keertje opnieuw uitgebracht met Ariana Grande. Want het doet niet zo heel erg veel. Eh, maar eigenlijk zonder Ariana, deze versie die is eigenlijk gewoon hartstikke goed. Vandaag 100 jaar radio en eh, dat vieren wij eh, natuurlijk ook als lokale omroep geworden. En dat doen we gewoon heel simpel met de beste soul, funk en classic disco ooit gemaakt in Break de Week. Tot 11 uur vanavond met nu L. Matthews. Dit is Fool. It was much you are. is lokale omroep Goorle. De omroep voor Goorle en Riel. eerder dit, eh, dit uur al uh, en Sweat and Tears gedraaid. Ja, dit is een beetje meer het, eh, tegenovergestelde van, daarvan. Faith, Hope en Charity, To Each His Own. Daarvoor L Matthews met Fool. Dat is wel leuk. Twee tipperaden noteringen uit oktober, november 1975. En die L Matthews, die je dus hier voor hoorde... die is eigenlijk nog het, meest bekend van zijn, ja, zijn rol eh, uit, de film Sar of, eh, uit de film Aliens. Eh, Sergeant Apen speelde hij. Uit 1986 komt die. Film van James Cameron. Leuk. Janneke die vraagt van... Hé hey Maarten, jij gaat toch nog wel een keer die laatste van Caribou draaien? Ja natuurlijk. Een van de leukste liedjes van 2019.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 Baby, I'm home, I'm home, I'm home. Yeah, she's going home. Baby, I'm home, I'm home. minuten, zei je nog bij uh, dat liedje met dat rare einde. En uh, die mening die deel ik, eigenlijk, uh, deel ik eigenlijk wel. Want ja, je denkt, die is nou afgelopen, maar... Volgens mij had hij er nog een paar pillen in gegooid en die begonnen nou ongeveer zijn werk te doen. En dan, op het einde, dan klimt hij zo een beetje omhoog. Maar wat een fijn liedje is het. Caribou en Home. Het is eh, Brede Week, 100 jaar radio, nog 20 minuten lang. Dat vieren wij met de beste muziek ooit gemaakt. De beste soul, funk en classic disco tracks. Nou, en dan hoort deze daar absoluut bij. Isaac, het is een Isaac hè, Isaac Hayes. Chris Isaac, nee niet Chris Isaac, Isaac Hayes. En de team from Shaft. dit. Isaac Hayes en eh, de team from Shaft. Later, of eh, jaren later, was hij ook eh, de chef uit South Park met de Chocolate Salty Balls. Ook nog een, nou toch wel een dikke hit geweest, net zoals dit. De team from Shaft van Isaac Hayes. Hayes, Isaac Hayes. Kun jij eigenlijk beter zeggen natuurlijk. Goed, het is eh, tijd voor een, eh, een, hidden treasure, een verborgen schat. De liedjes die we eigenlijk eh, al een tijdje lang niet op de radio hebben gehoord. Ik heb al best wel wat Motown gedraaid eerder vanavond. Stevie Wonder bijvoorbeeld, ook Marvin Gaye, Temptations. in dit geval ook even een liedje van The Four Tops. Reach Out I'll Be There, die kennen we natuurlijk allemaal. Ehm, later hadden ze ook nog Loco in Elke Polko in de jaren 80 periode. Vond ik wat minder. Het is wel leuk om af en toe eh, een keertje in te starten. Eh, maar ze hadden ook nog eh, It's the Same Old Thing bijvoorbeeld. Of I Can't Help Myself. Burn a Dead, Standing in the Shadow of Love. Hele hoop leuke liedjes. Zo ook deze. Maar deze die hoor je dan weer niet zo vaak. Ehm, origineel is van The Moody Blues. Maar zij kwamen al vrij, vrij snel met een, met een eigen versie. The Four en A Simple Game. that we're going to be free. You and me will touch the sky. Can't you see in your exactly short En een simple game. Um, ja, even voor de laatste keer vanavond uh, iets, iets, nieuws laten horen. Gabriella Chilmi, kennen we die nog? Die had eh, in 2008 een wereldhit. Nummer 1 hier in, eh, ook in Nederland. Met Sweet About Me, Nothing Sweet About Me. Ehm, nou, hartstikke leuk popliedje. later kwam ze ook nog, of niet veel later, van hetzelfde album volgens mij. met Sanctuary. Dat was echt een meer soort ja, Amy Winehouse-achtige track. Die zou ik binnenkort weer eens draaien, want het is ook heel fijn altijd eh, in deze koudere, koudere maanden. Nou is er een, eh, een nieuw liedje van haar. Ehm, ja, hier tussendoor kwam eigenlijk ook nog eh, On a Mission. Zij was een woman on a mission. Nou, dat was weer een wat minder nummer. Maar nu is ze toch nou, min of meer terug. Ik verwacht niet dat het heel veel zou doen, maar het is wel, nou ik vind het een vrij stukje muziek. Nieuw van Gabri Gabriella Chilmi, die heet uh, Safe From Harm. I can't make you happy, so don't even ask me to leave when the morning comes. Oh, I've packed my toothpaste, memorized your face, and know Gabriella Chelmi, één wereldhit. Sweet About Me, Nothing Sweet About Me, yeah. En ehm, ja, daarna dus nog één fijn liedje en daarna eigenlijk niks meer van eh, deze dame gehoord. Maar nu dus een uh, uitgebracht afgelopen vrijdag. The Water, zo heet dat. Dit staat erop, de nieuwe single Safe From Harm. Eh, even iets laten horen, ik, ik ben super enthousiast hierover. Ik heb dit namelijk afgelopen weekend ontdekt en nou, ik, ik wist nog helemaal niet van het, van het bestaan. Maar ik vind dit eh, ja, dit, dit, vind ik helemaal te gek. Het gaat hier om ehm, het orkest The Presidents. En die hadden in 1970, eh, nou in ieder geval in Amerika en Nederland doen zulke dingen niet echt, eh, nou, heel erg goed. Of deden dit heel erg goed destijds. Maar Amerika, volgens mij uit Amerika denk ik. Zo klinkt het in ieder geval wel. The Presidents en 5, 10, 15, 20, 25, 30 years of love. Last fun. Aren't they happy? Now, don't that remind you of us? We were young, 5, 10, 15, 20, 25, 30 years ago. Weren't we happy? And we have so much. the kids play. Girl, bring memories back to our hearts. president. 5, 10, 15, 20, 25, 30 Years of Love. Dat is dan uh, de volledige titel. Geproduceerd trouwens door uh, Van McCoy. Je weet wel, die van uh, de Soul Cha Cha. En die van eh, de Hassel, fijne discoliedjes uit eh, mid jaren 70. Dit, eh, ja, erg fraai. gewoon afgelopen weekend ontdekt. En die hoor je dan helemaal nergens meer, behalve in dit radioprogramma. Brede week met, ja, zometeen nog één, één laatste plaat. Maar komen ehm, komende vrijdag weer natuurlijk gewoon een nieuwe Het Niet Op. Ehm, tussen 7 en 10. In ieder geval niet met mij, maar met Jimmy Spijkers. En die is toevallig ook even in de studio. Is toevallig even aangeschoven. Yes. Want wat ga je vrijdag onder andere doen? Nou, het is niet heel erg veel anders dan eh, normaal. Eh, nee, ehm, eh, ja, het, het format blijft natuurlijk gewoon een beetje hetzelfde. Ehm, maar ja, ik, ik heb van jou anderhalf uur gekregen dat ik zelf mag invullen. Ja, precies. ja, los gewoon van de, inderdaad, de vaste items inderdaad. Ja, maar wat ik heb precies gaan doen, dat, dat, moet ik even bedenken. Dus dat, dat weet ik nog niet precies. Oké. Maar ga iets leuk van maken. Wordt, wordt er nog een verrassing in ieder geval. Ja, zeker. Goed, nog, ik, heb, nog één laatste track. Ik laat jullie achter met, nou, Am I The Same Girl? Werd voor de allereerste keer eh, uitgebracht eh, door Barbara Eckling. Um, <laughs> of tenminste, die nam het als eerste op. Dit is de eerste versie die is uitgebracht. Ja, gewoon even eh, nerd hoor, aan het eind van het programma. Dusty Springfield, die, die nam het later ook op. De officiële hit, die was voor Swing Out Sister. Maar deze groep, die, ehm, ja, die bracht hem dus als eerste uit. Maar wel onder een andere naam. Soulful Strut heet het dan. Deze uitvoering die is van de Young Hot Unlimited. Ik spreek je volgende week weer. Goed ontvangen en beoordeelde eerste cd van de Filmharmonie Zuid-Nederland presenteert het orkest haar tweede cd, de reeks van drie. Op deze tweede cd, waarvan het orkest wederom onder leiding staat van chefdirigent Dimitri Lis, is ook Olga Viktorova te horen en de tiende symfonie van Dimitri Djokakovic. De cd is te verkrijgen bij de bekende vriendenbalie van het orkest. De tiende symfonie wordt live zeer enthousiast ontvangen. Het feit dat dit werk geflankeerd wordt door Olga Viktorova is natuurlijk helemaal mooi. Dit zegt de chef-dirigent van het orkest. En op dinsdag 19 november is